Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie de wedstrijd Ajax-Feyenoord aanstaande zondag. De klassieker wordt altijd goed beveiligd, maar er worden nu nog meer maatregelen genomen vanwege de brand in het supportershome van Ajax. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar veel Ajax-supporters denken dat Feyenoord-fans erachter zitten. Burgemeester Van der Laan is blij dat de Ajax-fans tot nu toe het hoofd koel houden en rustig blijven. Hij wil niet zeggen welke extra maatregelen worden genomen. De strooidiensten in het hele land rukken uit vanwege de verwachte gladheid vannacht. Rijkswaterstaat en verschillende gemeenten melden dat op Twitter. Vanuit het westen gaat het vannacht ijzelen. Het kan dan spekglad worden. Probleem is wel dat ijzel moeilijk bestreden kan worden. Strooizout werkt maar matig. Bovendien is voor veel automobilisten niet zichtbaar dat het glad is... omdat ijzel eruit ziet als regen. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. Bij een luchtaanval van het Syrische leger op een rebellenbolwerk bij Damascus zijn tientallen doden gevallen. De slachtoffers kwamen om het leven toen ze een moskee verlieten. De meldingen van het aantal doden variëren van 35 tot 42, onder wie ook kinderen. De Syrische regering heeft nog niet op het bericht gereageerd. Een Amerikaanse beurshandelaar heeft excuses aangeboden aan zijn klanten... die door zijn toedoen bijna 100 miljoen dollar hebben verloren. In een brief schrijft hij dat hij te gretig was... en daardoor enorme verliezen heeft veroorzaakt. De man werkt bij een hedgefonds in New York... en kreeg tien maanden geleden 100 miljoen dollar in beheer. Vooral in december ging het mis. De handelaar wilde toen eerdere verliezen goedmaken... door te speculeren op hogere aandelenprijzen... maar de koersen gingen juist omlaag. Van de 100 miljoen dollar is nu nog maar 2 ton over. De andere 99,8 is verdampt. Het weer, de mist trekt weg. Vannacht gaat het vanuit het westen ijzelen. In het oosten kan ook nog sneeuw vallen. In de ochtend gaat de ijzel over in regen.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 If you really love the music, no matter what age, color, or gender you are, we just want you to gather around and enjoy these sweet sounds. Let us take you to some places where you see smiles on faces, beautiful people all over the world all types of different races. So if you were with me, party people, and you still don't have a clue, put those hands to the sky because you know what to do. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza. Are you ready? up, drop the shit and drop the anchor. The girl make the rock off, come in the shower. Me back off, me pants and me pull over. The girl drop the soap and she bend over. Me just drop the ship and drop the anchor. The girl make the rock off, come in the shower. Me back off, me pants and me pull over. The girl drop the soap and she bend over. Me just drop the ship and drop the anchor. The girl make the rock off, come in the shower. Me back off, me pants and me pull over. The girl drop the soap and she bend over. Me just, me just, me just, me just the anchor. Bend over me just drop the ship and drop the anchor The girl make me like come in the shower Me back off me pants and me pull over The girl drop the soap and she bend over me just drop the ship and drop the anchor Zandvoort bend over me just drop the ship and drop the anchor. The girl beg the shower. Me off come in at the shower. Me back off me pants and me pull over. The girl drop the soap and she bend over me just drop the ship and drop the anchor. The girl regular coffee come in the shower. Me back off me pants and me pull over. The girl drop the soap and she bend over me just me just me just me just the anchor. Girl regular coffee come in the shower. Me back off me pants and me pull over. Ja wel, Jawel, buiten is het koud en guur. Maar gelukkig heb je je radiozender weer gevonden. Zie het op jouw CFM Zandvoort. Welkom bij twee frisse fruitgeurtjes. Zie het? op de 106.9, 104.5. Mijn naam is DJ JK. En we trappen al met deze waanzinnige plaat van Dennis Ramoon en Roog. United Rhythm. Ontzettend lekker. En ik zeg, heb je er zin in? Dat is mooi. Want wat hebben we de komende twee uur voor je klaarstaan? Nou, we gaan even kijken naar de lijnen van Sunday People Winterfest. Ja, Hartwell, Nederlands trots, die heeft een ontzettend Lekker album uitgebracht. Meer daarover straks. Natuurlijk is hij ook vanavond weer present. De man die alle plaatjes heerlijk aan elkaar gaat mixen. The one and only DJ Dion Sydney. En we gaan vast eventjes vooruitblikken op ons jubileum-uitzending. Eh, Over twee weken. En ik hoop dat jij daarbij bent. Vanzelfsprekend natuurlijk. Live te beluisteren hier op jouw CFM Zandvoort. Ja, we gaan ook eventjes terug in de tijd. Met een plaat die al uit is geweest vorig jaar. Maar een herkansing heeft gekregen. Omdat hij toch, ja, toch wat minder eh, beluisterd was. Welke plaat het is? Dat is Mariah Carey, Your Mine. In de Craig Salto en Funkin' Matt. Ik zeg, hij is lekker, hij is goed. En hij is nieuw. Gewoon nieuw voor ons. En ja, nieuwe muziek. Je hoort het hier natuurlijk bij Zie het op jouw CFM. Tot 11 uur, de heetste beat en de heetste nieuwtjes. showers. Mary Jane Flowers. Every day's ours. Respecting the power. Money gon' come. I just wanna meet some girls who all wanna have fun. Hashtagging, has passion. Address the crowd now. wat is hier lekker. De nieuwe van Umek. Cheese In. Binnenkort uit op het label Spin In Records. En ja, weet je wat, we, plakken gewoon even wat langer. Daar kunnen we langer van genieten. En de volgende is natuurlijk Mariah Carey, Your Mine in de Gregor Salto en Funkin' Mad Remix. Hier bij je het op jouw CFM Zandvoort. En ja, hou je van feestjes? Dan ben je hier op het goede adres, want ik heb een nieuwtje. Sunday People Winterfest. Zaterdag 7 februari. Het zit eraan te komen. Jawel, jawel. 7 februari. Oeh, dat is een mooie datum. Ook namelijk dat CFM alweer 25 jaar bestaat. Op de 106.9. Ja, gezellig hè. En met dit in achterhoofd is een feestje altijd helemaal leuk. Met de laffe temperaturen die we de laatste tijd hebben... is het nou eens in te denken, maar beste Sunday people... het is toch echt winter? Nou, ik weet niet of je vandaag buiten bent geweest. Maar het is best wel koud buiten. En mocht je nog de weg op gaan, hou er dan rekening mee dat het best glad kan zijn. De sneeuwdiensten zijn nog niet nodig, maar de strooiwagens vanwege de ijzel, ze zullen weldra door de straten, ook hier in Zandvoort gaan. Maar vandaar gaan we nog eh, even door naar het Winterfest. Zaterdag 7 eh, februari kun je in je agenda zetten. De tickets zijn alvast te koop via Ticketscript... En wil je Facebook alvast eh, checken? www.facebook.com slash sundaypeopleevents. Want ik zie een line-up met niemand minder dan Rogan Erky. Back-to-back, oftewel Housequake. Furkman, Lucas en Steve, Brock en Fitch. Bo back-to-back met DJ Licious. Jasper Viola, Danny Beasley, back-to-back -back met Tony Ramos. En Lucano, dan is er ook nog de Winterfest, Snode Plannen Tech House Area. Oftewel de zwarte piste met Michel de Heij, back-to-back met Benny Rodriguez. Mike Veel, Bart Skills, René Ames, Johan Hameling, Eric Koek en Muska. Dan hebben we de Winterfest, Sunday People Friends Area. Oftewel de blauwe piste met Brothers in the Boot. Rick Roblinski, DJ Brasco. Flo Felix en Jeff Mink. Vignon, Orson Welles. Jasper en Treestyle. En dan hebben we ook nog een groene piste. Oftewel de Winterfest Remedy Session Area. Met Robert Feelgood. Groove Shifters. Craig van Buren. Mark Jr. Giorgio Star. MC Prime. Jolly Good MC. Daniel Arcu. Sir Charles. Uh, K. Ik zeg, dat is toch best wel een leuke eh, line-up zo. Ja, er is ook een dresscode. Hij is niet verpleegd, maar wel heel leuk. Het liefst natuurlijk zo gek en zo winters mogelijk. Skipakken, snowboots, het maakt niet uit. Je moet er wel mee zeulen. Tot zover dit nieuwtje. We gaan door met een fijne nieuwe plaat. En de plaat is Firestone Futuring, Cat Nestle, No Way Out. Ik zeg, kennen we Firestone nog? Nou, hou me in de gaten deze rakker. Want wat een plaat zeg. Oh! En Spinnen heeft eh, de smaak wel te pakken, want hij komt ook weer op Spinnen Records uit. Nu, Firestone op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk op ons digitale televisiekanaal bij Ziggo. Leuk dat je luistert op Zandvoorts grootste dansvloer. Dit is Firestone. Música liefhebbers van YouTube zeggen van wat hebben ze met deze plaat gedaan? Oftewel, Vlada Asanin, Yasabeda, With or Without You, in een remix door deze heren. Jerome Robbins eh, natuurlijk ook, niet te vergeten. Ik moet zeggen, ik kan het wel waarderen. Ik vind het erg lekker en daarom hoor je hem hier natuurlijk bij See It op jouw ZFM Zandvoort. En dan gaan we gauw weer even naar een nieuwtje, want Hardwell... Ja, misschien heb je het gisteren al gezien. Hij heeft een, al, debuutalbum uitgebracht. United We Are heet dit album. Vandaag gaat het eerste artiestalbum United We Are van nummer 1 DJ Hartwell in release. Ja, gisteravond ontving Hartwell het eerste exemplaar uit handen van Humberto Tan. Tijdens de uitzending van RTL Late Night bracht Hartwell en de Britse singer songwriter Harrison... die eerder samenwerkte met David Guetta en Steve Aoki... de derde single van het album Sally live ten horen. Tevens werd er bekendgemaakt dat Harrison, Mr. Props en Chris Jones... vandaag en morgen een gastoptreden verzorgen tijdens de uitverkochte aftrap... van de IM Am Hardwell United We Are Tour in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ja, wil je dit eh, concert meemaken terwijl je toch geen kaart hebt? Dat kan ook eh, gedeeltelijk. Want Ziggo die zendt morgenavond voor al haar klanten... op het speciale informatiekanaal een stukje van, eh, van de show uit. Dus wil je het meemaken? Dan ben je er toch een klein stukje bij. En ja, je zit ook nog eens lekker warm binnen. Ja, voor zijn eerste artiestalbum United We Are is Hartwell samenwerking aangegaan met zoveel Nederlandse als internationale artiesten. De meest opvallende is die met Jason Derulo, een van werelds populairste artiesten van dit moment. Die resulteerde in het nummer Follow Me. Daarnaast staan er tracks op het album met Mr. Props en met Chesto en singer-songwriter Andreas Mo. Andere artiesten die een bijdrage hebben geleverd aan United We Are... zijn Fatman Scoop, W&W, Headhunters, Bright Lights... Jonathan Mendelssohn, Harrison, Funkerman, Ivan en Dallas K. Hartwels nieuwste single Sally kwam vorige week op de dag van release op nummer 2 binnen... in de iTunes single chart en was deze hele week Dance Mash bij Radio 538. Sally featuring Harrison staat op het vandaag verschenen album United We Are... En ja, Sally eh, valt op door de aanwezigheid van gitaarriffs... en ook de poppunk-invloeden zijn duidelijk hoorbaar... op Hardwells eerste release van 2015. Ja, de getalenteerde DJ en producer, ook wel bekend als Robert van der Corput... werd in 2013 op 25-jarige leeftijd uitgeroepen tot nummer 1 DJ van de wereld. Hij was daarmee de jongste DJ in de geschiedenis van de lijst... die deze prestigieuze titel verkreeg. Ja, in oktober dit jaar werd Hartwell tijdens de Amsterdam Dance Event... opnieuw uitgeroepen tot beste DJ van de wereld. En ja, zie je het zou zie je niet zijn... als we deze jongen al een keer in de uitzending hebben gehad. Helemaal trots en wel, nog voor zijn grote doorbraak. Maar dan is het nu toch echt weer tijd voor een lekker stukje muziek. En wat dacht je van de nieuwe van Chami? Nee, niet de nieuwe van Chami. Maar een wat oudere van Chami. Ditmaal heeft hij Janet Jackson Go Deep geremixed. En ik moet zeggen, ja, soms moet je even een plaat uit de oude doos trekken... om weer te kunnen gaan waarderen. Ik zeg, hij was de tijd ver vooruit. Nu Chami en Janet Jackson Go Deep. where there was nothing. Nothing but dust and wind and dust and wind and dust and wind a long time ago. There was an urgent need urgent need. I'm talking about people being desperate, desperately looking for something they need, not knowing what they could be. Something that could free their souls and bodies to ease the pain of their daily struggle. Until somebody got up and started to stamp on the ground. Dust climbed up to the sky. They got so high they didn't know what they felt inside. And this, my people. This was the beginning of rhythm. People stamping, clapping hands, jumping up and down with each other, forgetting everything, their pains, their daily struggles. Now, let the same rhythm set you free. nog eventjes kijken naar Amsterdam Dance Fair. Wat zeg ik? Amsterdam Dance Fair. Nee, het is gewoon in de jaarbus in Utrecht hoor. 21 en 22 februari vindt dit evenement plaats. Ja, vandaag maakt Dance Fair het volledige programma voor de editie van dit jaar bekend. Dance Fair is al jaren het educatieve evenement voor DJ's en producers. Met meer dan 5000 bezoekers en meer dan 200 seminars en workshops die te volgen zijn wordt Dancefair beschouwd als het grootste educatieve elektronische muziekevenement wereldwijd. Een van de opvallendste namen dit jaar is Martin Garrix, die een productie masterclass zal verzorgen. Verder zijn er meer dan 100 top acts zoals Layback Luke, Joris Vorn en Wild Styles die hun deelname hebben bekendgemaakt voor de vierde editie van Dancefair. Ja, Dancefair vindt op 21 en 22 februari plaats in de jaarbeurs in Utrecht. En ja, het volledige programma is te vinden op www.dansfair.nl. Ja, Dansfair is voortgekomen uit onze eigen passie voor elektronische muziek. Al dus Norman Soares, organisator eh, van Dancefair. En hij is zeer dankbaar voor het enthousiasme van de meer dan 100 professionals uit de industrie. Zij zien het belang hun kennis over te dragen aan nieuw opkomend talent... en uit de bedroom DJ en producers uit Nederland en België. Ja, de kaarten zijn natuurlijk ook te koop voor dit evenement. En haal ze natuurlijk op tijd in huis om niet mis te grijpen. DJ en producer gearfabrikanten eh, zullen ook op de beursvloer aanwezig zijn. Verder staan er meer dan 100 DJ en produce gear zoals Ableton, KRK, Dyna Audio, SSL, Novation, Roland, uh, Cubase, Yamaha. Nou ja, alles staat klaar om getest en beluisterd te worden. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met de klapper van je welste. En welke gaan we pakken? Nou, zullen we gewoon lekker Aqua's in gas nemen met Inject the Poison. Dit is See It. Hou hem hier tot 11 uur. De heetste beat. Met nu Aqua's in gas. Party's out of control, chicks in mini skirts, bottles of Patron Got me in the zone and I'm just trying to score With a pretty lady that's here to free goal This party's out of control, chicks in mini skirts, bottles of Patron Got me in the zone and I'm just trying to score With a pretty lady that's here to free goal 40s out of control. Chicks in mini skirts, bottles of Patron. Got me in the zone and I'm just trying to score. With a pretty lady, let's get a free throw. This party's out of control. Chicks in mini skirts, bottles of Patron. Got me in the zone and I'm just trying to score.